De bonden zijn bang dat ze vandaag te horen krijgen dat de fabriek dichtgaat. Gisteren zijn ze uitgenodigd voor een bijeenkomst met de directie van de fabriek in Antwerpen. Daaraan vooraf ligt de Europese directie van Opel-eigenaar General Motors... de Belgische fabrieksdirectie in over de plannen met de fabriek. GM-topman Riley wil 800 banen bij Opel schrappen. In Antwerpen dreigen 2300 banen verloren te gaan. De bonden blokkeerden de fabriek in Antwerpen om druk te zetten op GM. De auto's houden we achter de hand als oorlogsmunitie, zeggen ze. Supermarktconcern Ahold heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar beter gepresteerd dan verwacht. concern behaalde een omzet van 6,8 miljard euro. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2008 is dat een stijging van 3,4 procent. Over heel 2009 stegen de inkomsten met bijna 9 procent tot een kleine 28 miljard euro. En dat kwam mede doordat er meer verkoopdagen waren. Jemen stopt aan de grens met het uitgeven van visa aan buitenlanders die het land in willen. Alleen op de ambassade in het land van vertrek kan een visum worden aangehaald. De regering in Sanaa wil op die manier voorkomen dat militanten het land binnenkomen. De screening is op ambassades is doorgaans zorgvuldiger dan op vliegvelden. Westerse toeristen hebben last van de maatregel. Ze konden tot nu toe bij aankomst in Jemen een visum kopen. Het land staat na de mislukte aanslag op de eerste kerstdag op een Amerikaans vliegtuig onder druk maatregelen te nemen tegen het terrorisme. De dader zou in Jemen door Al-Qaeda zijn opgeleid. Het weer, bewolking, af en toe zon en op de meeste plaatsen droog.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 So you take her to find what's waiting inside the year of the cat.